Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet noemt de plannen van de Europese Commissie om de lidstaten de komende jaren meer te laten betalen niet acceptabel. De commissie presenteerde vandaag een begroting waarin het totale budget met 300 miljard euro wordt verhoogd tot 1300 miljard. Door de brexit zullen de inkomsten afnemen. Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen, vindt het kabinet. De Baskische terreurbeweging ETA is naar eigen zeggen volledig ontmanteld. Vandaag publiceerde een Spaanse krant een brief aan Baskische instituten en maatschappelijke organisaties waarin dat staat. De ETA streed bijna een halve eeuw voor een onafhankelijke Baskische staat. Bij aanslagen door de organisatie kwamen ongeveer 850 mensen om. TV-producent Gijs van Dam tekent beroep aan tegen een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Die oordeelde eergisteren dat Trouw deels onzorgvuldig heeft gehandeld met een open brief van tv-maker Jelle Brand Korstius. Die beschuldigde Gijs van Dam, zonder hem bij naam te noemen, van verkrachting. Van Dam wil dat de Raad voor de Journalistiek hem volledig in het gelijk stelt, in plaats van deels. Bij een aanslag in Libië op het hoofdkantoor van de kiescommissie in Tripoli zijn zeker twaalf doden gevallen. Zeker vier mensen raakten gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zitten moslim-extremisten daarachter. In Groot-Brittannië zijn honderdduizenden vrouwen de afgelopen jaren niet opgeroepen voor een borstkankeronderzoek. Waarschijnlijk zijn daardoor tussen de 135 en 270 vrouwen voortijdig overleden, zegt de Britse minister van Volksgezondheid. Dat de vrouwen geen uitnodiging hebben ontvangen is waarschijnlijk het gevolg van een computerstoring. Het weer, vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen, maar in het oosten blijft het tot middernacht droog. Koelt vannacht af naar 7 tot 4 graden.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 voice who's heard but never seen. Feeling all of 45, going on 15. I am the morning DJ at WO. time I really thought you were on my side But now there's nobody by my side ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM I had a dream last night You were there You held my hand so tight I thought I'd just die Do you remember When we used to have so much fun I used to cry sometimes those days are gone.